Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Zes op de tien Nederlanders vinden het zo belangrijk dat er meer nieuwe huizen komen... dat het volgens hen moeilijker moet worden om bezwaar te maken tegen bouwprojecten. Dat blijkt uit onderzoek dat de NOS en de regionale omroepen hebben laten doen. Nu loopt veel nieuwbouw vertraging op doordat omwonenden of natuurorganisaties bezwaar maken. In de Australische stad Sydney heeft een man het vuur geopend op auto's en voorbijgangers in een drukke straat. Een man die voorbij reed werd geraakt en raakte zwaar gewond. En 16 anderen raakten licht gewond, onder meer door rondvliegend glas. De verdachte van 60 schoot vanuit zijn appartement waar meerdere vuurwapens lagen. Hij zit vast. President Trump denkt dat er deze week een akkoord kan worden bereikt tussen Hamas en Israël. Volgens hem kunnen ze het eens worden over de eerste fase van zijn 20-puntenplan. Daarin staat dat Hamas in 72 uur alle levende Israëlische gijzelaars uit Gaza laat vertrekken. Israël laat dan 1700 Palestijnse gevangenen vrij. In Heerlen hebben agenten een dode vrouw gevonden in een appartement. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Het slachtoffer is een vrouw van 63. Het is nog niet duidelijk hoe ze om het leven is gekomen. De politie Rotterdam heeft afgelopen week bij negen verdachten kinderporno in beslag genomen. De verdachten zijn tussen de 21 en 62 jaar. De politie kwam hen op het spoor na meldingen van clouddiensten en social media platforms. De verdachten hielden volgens de politie de vraag naar kinderporno en daarmee het misbruik van kinderen in stand. Ajax-directeur Alex Kroes krijgt een adviseur die hem gaat helpen bij het transferbeleid. Dat heeft Arno Vermeulen gezegd bij Studio Voetbal. Volgens hem gaat het om iemand van buiten de club. Er zouden bij Ajax twijfels zijn over het transferbeleid van Kroes.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 No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. But up this can't get a dollar out of me. No Cadillac, no Sorry. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. but a up this can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. gotta let go breezy. Head full of hair, bitch, I'm a P.I.M.P. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a P.I.M.P. rolling the pins with me. You can watch the TV from the backseat of my V, I'm P.I.M.P. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like girl, we could have it all. We could really spurge, girl, and tear up the mall. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar told you fools before. I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on pay less, me, I got on baby shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. Hey, nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, choose on me, I hear you strippin' in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now Nick, my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pimp rich. I ain't paying, bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of she heard about me. Uh-huh. But a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. That I'm a motherfucking PRMP. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business. You know? They say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch.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 Dat blijkt uit onderzoek dat de NOS en regionale omroepen hebben laten doen. In de Australische stad Sydney heeft een man het vuur geopend op auto's en voorbijgangers in een drukke straat. Een man die voorbij reed werd geraakt en raakte zwaar gewond. De schutter is opgepakt. In Heerlen hebben agenten een dode vrouw gevonden in een appartement. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Het slachtoffer is een vrouw van 63. Het weer, veel bewolking vandaag met af en toe wat regen of motregen. Vooral in het oosten vallen buien. Door 13 tot 16 graden. Dit is ZFM. goed adres. Familie en vrienden, lief van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het je lange gouden strand, ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey. Ik geniet met volle teuggen. circuit, strand of de kroeg iemand gedag, Ik weet, die zit bij mijn bloed. Hoort is in het woord, hier is het allemaal. We delen dat gevoel, hier spreekt het uit mijn taal.